uur. Hageman met het NOS Journaal. De harde wind veroorzaakt nog altijd veel overlast. Het KNMI waarschuwt vooral voor de kustprovincies voor gevaarlijk weer. Schiphol kampt vanwege de harde wind met vertragingen, maar er zijn geen vluchten geannuleerd. In Rotterdam kan door de zware storm het grootste containerschip ter wereld de haven niet binnenvaren. Bij de brandweer zijn tot nu toe meer dan 750 meldingen binnengekomen over stormschade. Zoals ongewaarde bomen en daken die van huizen waren geblazen. Ook waren er meldingen van ondergelopen kades en fietspaden. Vandaag zijn windstoten van 110 km per uur gemeten en het is nog altijd niet voorbij. In steden in heel Frankrijk zijn zo'n 700.000 mensen de straat op gegaan om hun afschuw te laten blijken over het geweld in Parijs van de afgelopen dagen. De Franse hoofdstad maakt zich intussen op voor de grote protestmars van morgen. Daar worden honderdduizenden mensen verwacht. Duizenden agenten bewaken de protestmars. Naast president Hollande zijn er ook andere regeringsleiders, onder wie bondskanselier Merkel, de Britse premier Cameron en premier Rutte. In Dresden hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen Pegida, de anti-islambeweging die de afgelopen tijd in veel Duitse steden aanhang heeft gekregen. Demonstranten droegen spandoeken mee met de tekst Je suis Charlie, verwijzend naar de aanslag van moslimextremisten op het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo. Dresden in het oosten van het land is de bakermat van Pegida. De meest gezochte vrouw van Frankrijk, Hayat Boumedjen, zit in Syrië, melden Franse media. Ze is de vriendin van de man die gisteren tijdens de gijzeling in een winkel in Parijs vier mensen doodschoot en een dag eerder op straat een politieagent vermoordde. De 26-jarige Boumedjen zou op 2 januari samen met een man van Madrid naar Istanbul zijn gevlogen. Volgens Turkse inlichtingendiensten stak ze op, 2, op 8 januari de grens met Syrië over. Het weer bijna overal droog. Aan zee waait het hard. Later vanavond stormachtig. Vannacht plaatselijk kans op gladheid. Morgen overdag wisselen zon en buien elkaar af.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 Moments I gain. DJ Malzo. saw souls away like black sparrows perched on telephone lines. We communicate with a tapping of our feet, consumed by the heart's beat. In the MC speech, we find deep open doors to the hopes that one day things will all make sense. And there will be resurrection. Erecting the minds of sleeping kings and queens, and we will find that we are black on both sides and most deaf, all part of a larger Zulu nation. Reaching states of trance on basic drum patterns, meditation follows while the soothing sounds of Big L for all that is hollow. slip. I traverse through diggable planets, demanding to be a rebirth of the slick. Rick, rock, newborn beat junkies asleep. How deep does this love get? faded and spun into reality. God must be a DJ. When she spins, we see deja vu's.